City Dijkers met het NOS Journaal. Israël heeft de families ingelicht van de gijzelaars die vandaag worden vrijgelaten door Hamas. Het gaat om 13 vrouwen en kinderen. In ruil laat Israël ook Palestijnen vrij. De ruil is onderdeel van een staakt het vuren. Die gaat vanochtend om 6 uur Nederlandse tijd in. De gevechtspauze moet vier dagen gaan duren. In die tijd kunnen er ook elke dag 200 vrachtwagens met hulpgoederen gaas heen. De Israëlische minister van Defensie heeft al wel gezegd dat Israël na de gevechtspauze verder gaat vechten tegen Hamas in Gaza. Nederland gaat door met het leveren van reserveonderdelen voor Israëlische F-35 gevechtsvliegtuigen. Israël kan de toestellen dan blijven inzetten om bijvoorbeeld kruisraketten te onderscheppen. Of ter afschrikking, zei demissionair minister Slot van Buitenlandse Zaken. In het debat met de oude Tweede Kamer werd ook bezorgdheid geuit over mogelijke medeplichtigheid aan het schenden van oorlogsrecht. Na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer gaat het debat daarover verder. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft een gedetailleerd logboek bijgehouden... over zijn ervaringen als vertrouwenspersoon van kroeggetuigen Nabil B. in het Marengo-proces. Het bestaat uit onder meer uit beschrijvingen van gesprekken met de Kroongetuigen in het OM. Ruim twee jaar na zijn dood wordt het logboek van Peter de Vries gepubliceerd als boek. Acteur, regisseur en toneelschrijver Helmut Woudenberg is plotseling overleden, meldt zijn zoon aan het ANP. Woudenberg was bezig met een theatertour met het toneelstuk Blind en zou volgende week meerdere optredens hebben. Helmut Woudenberg was bekend door rollen in onder meer de films Blue Movie en Amsterdam en de tv-serie Flikken Maastricht, waarin die commissaris Eugène Hoeben speelde. Woudenberg overleed aan een hartaanval. Hij was 78 jaar. Het weer, buien met ook eh, mogelijk hagel en onweer.